uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering van Venezuela is kwaad over de beslissing van tien Europese landen... om oppositieleider Guaido te erkennen als de nieuwe tijdelijk president. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Nederland erkennen Guaido. Brussel had van de huidige president Maduro geëist om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar nu hij dat niet heeft gedaan, doet de EU voortaan zaken met Guaido. Maduro zegt dat hij door de beslissing de relatie met de Europese landen gaat herzien. Ouders in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de vierdaagse lesweek op de basisschool van hun kinderen. CBS Tamarinde heeft sinds een paar maanden een schooldag geschrapt vanwege het lerarentekort. De vijfde dag moeten de kinderen thuis opdrachten maken. De ouders zijn het zat en hebben een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar in Zaandam. Het NIOD erkent dat een aquarel waar A. Hitler op staat waarschijnlijk nep is. Het instituut kreeg het aquarel van de Nooitoren in Wenen in 2017 cadeau van een onbekend gebleven vrouw. Haar vader had het voor 75 cent gekocht op een markt. Het NIOD zei na onderzoek dat het vrijwel zeker authentiek is, maar al snel trokken deskundigen die conclusie in twijfel. Ze noemden het NIOD-onderzoek ondeugdelijk en halfslachtig. Het instituut erkent nu dat de deskundigen gelijk hebben. De vlag die de Amerikanen op die day bij zich hadden... is vanaf nu te zien bij de Kunsthal in Rotterdam. De vlag wapperde in 1944 op het eerste landingsvaartuig... waarmee de Amerikanen in Normandië aan land gingen. Hij is sinds 2014 in bezit van een Rotterdamse kunstverzamelaar... die er ruim 450.000 euro voor betaalde. Hij wil de Stars and Stripes uiteindelijk aan de VS geven. Vanmiddag werd de vlag met een kolonne van militaire voertuigen... naar de kunsthal gebracht, waar hij de komende twee weken te zien is. Het weer. Vanavond valt er nog wat regen of motregen.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 I've got tears in my eyes. I know how to cry. I used to choke on my emotions and I don't know why. I don't feel like the sun look gray, that make the sky look pale, that make me look away from the injustice I see. Never truly noticed it feels the furthest from me. Ik eerlijk gezegd niet. Maar goed, eh, de plaat ging er eh, min of meer over. Het plaat, plaat moet je mij horen. Het is eh, gewoon een stuk muziek wat geschreven is en gemaakt door Marnix Dorenstein onder de naam X. Difference dateert ook alweer van denk ik een jaar of vier, vijf terug toen hij dit uitbracht. Het eh, ging over eh, ja, transgenderneutrale kleding. Dat eh, was een beetje de insteek van het verhaal. Hij en zijn, naam, zijn grote vriend Jelte Tuinstra kwamen op een gegeven moment in de winkel terecht. En toen zei de verkoopster, ja, maar dat is alleen maar voor vrouwen. Ja, het, wat boeien belangrijk. we willen gewoon dat jasje hebben, punt. En, en, toen was het liedje eigenlijk min of meer geboren. Difference, eh, welkom bij deze ja, eh, laatste januari dag van 2019. Een reguliere uitzending van Alternative FM. En eh, we hebben dus ook nog heel wat leuk nieuw materiaal binnengekregen deze week. En dat gaan we dan ook fijn draaien. Nou, binnengekregen, dat heb ik gewoon opgespoord. En dat gaan we ook draaien. wat te denken van bijvoorbeeld een nieuwe single van Reino. Dat is eh, de vierde voorronde kandidaat voor de Rob Akda wordt. Een single van Lizzie V. Wie schuilt er achter Lizzie V? Dat is een eh, Rotterdamse singer-songwriter... die in Amerika toch aardig wat eh, weet te bewerkstelligen. Ik geloof dat ze nu aan de andere kant van de plas ook zit. Dan hebben we nog een, ja, hebben we nog, nog een single, als het goed is. en dat is eh, de nieuwe single van <laughs> inderdaad Dakota. Die, eh, die hebben er ook een. Fourleaf Clover. En dat, eh, dan hebben we er geloof ik nog één. En dat is Nothing At All van Ion. Die zal je zo dadelijk al gaan horen. Want we hebben eerst natuurlijk... nou, daar gaan we gewoon ook... ja, dat gaan we nu ook maar gewoon draaien. Lijkt mij wel verstandig. Dat is die nieuwe single. Die heeft zij achtergelaten eh, in december 2018. Vlak voordat zij eh, voor ehm, ja, min of meer de studie naar Sri Lanka is eh, vertrokken. En dat gaat over een onuitgesproken liefde. Vandaag de audio binnengekregen van King 4 Records. Hier is die. En dat nummer dat heet dus Nothing At All van Aion. tell me what's eyes looking at my face, saying nothing. It won't tell me what's behind the words you say. They're telling me nothing at all, but I want to know if what I feel took me to places, got my mind running, spinning and raising, got my feet off the ground. But your silence has put me down again by heart, by hand. Took me to places, got my mind running, spinning and raising, got my feet off the ground. But your silence has put me down again. I'm down again. but I want to know. tired. It just takes time. It won't be long. Feel your way through the dark with me. Feel your way through the dark. disappear not be much. hadden het dan natuurlijk al lang al begrepen dat eh, hij dat was. En Through the Dark uh, heette het eh, nummer. En dat is ook alweer van het laatste album wat hij heeft uitgebracht. Dateert van 2000 en, moet ik even goed nadenken, 17 alweer. En dat album dat heet Here Racing bounces Dat heeft hij geschreven omdat wij dus eigenlijk geen traditie hadden... als het gaat om ja, folkmuziek, zo moet je het eh, schrijven. Maar hij komt eh, met eh, nieuw materiaal, EP. En dat zal ergens tussen nu en twee maanden een, het levenslicht gaan zien. En dat is de reden waarom we Ruud Hameling opnieuw in de belangstelling zetten. Dat geldt trouwens voor meerdere bands. Ik moet achter iets aan tijdens deze uitzending. wordt nog, wordt nog wat. En eh, dat, dat eh, kunnen we dus allemaal eh, gaan verwachten tussen nu en een tijdje eigenlijk. Die andere twee, dat zijn Astrid en Sammy Stereo. Die, die hoor je straks ook nog in deze uitzending. Nothing at All was de nieuwe single van... nou, nieuwe single. Het, de laatste verschenen track van Arjon. En daar heeft ze een eh, clipje bij geplaatst. En dat nummer dat hebben we van de week ook nog gedeeld op de sociale media. Dus dat weet je dan ook weer. Nu weer terug even naar eh, iets anders. Want dat, eh, dat is altijd leuk als je dan van twee verschillende systemen iets moet gaan doen. Ehm, want Sofia Dracht is weer, die heeft weer wat van zich laten horen. Nou is dat nummer al een wat langere tijd uit. september 2018 heeft ze dat al uitgebracht. Maar het is opnieuw in de belangstelling komen te staan... door een verhaal van Art Rocks daar heeft zij op een gegeven moment eh, de, muziek en de beelden bij, uh, bij gemaakt. En dat moet je dan ook maar kunnen. Maar de winnares van de Grote Prijs van Nederland in 2013 bij de Singer-Songwriters... laat zich niet voor één gat vangen. En heeft daar een prachtige clip bij gemaakt. Maar ook dito een song. Geïnspireerd op het eh, meisje met het haar in het water. En dat is van Ko Co of Cor Westerik, de kunstenaar. En dat heeft Sofia heel goed gedaan. Het nummer dat heet Blameless. us from the outside in. Never to knock down. een Met een lamp van duizend watt. Met als een liefde opgekweekt. Nooit een druppel stroom gejat. Kweekte puur en ongezoet. Verkocht het onsje dat hij over had. Aan vrienden voor een vriendenprijs. Of aan zijn shoppie in zijn stad. Verroei je niet, ik tel tot tien. Blijf zitten waar je zit. Wie niet weg is, is gezien. Zie, ik zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop voor een zolder met wat wie Verhoef ik tel tot tien. Wij zitten waar je zit, wie niet weg is, is goed zien. Zie, ik zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop. gezien in zomaar een straat. Als goffel aan de weg gezet. Heeft geen geld voor een advocaat. Heeft zonder aftrek levenslang. Lang leven de politie. Staat de goede niet. Ik tel tot tien. Zit er waar je zit, niet weg is, te gezien. Zie, ik zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop voor een zolder met wat niet verroert. Blijf zitten waar je zit, wie niet weg is is gezien. Zie zie wat jij ziet. De wereld op zijn kop, zonde met wat ik je niet. Ik tel tot tien, blijf zitten waar je zit, wie niet weg is is gezien. Zie zie wat jij ziet. De wereld op zijn kop, voor een zonde met wat wiet. Nou, dat, dat kun je wel zeggen. Uh, maar goed, een Pieker is eh, helemaal eh, wat dat betreft in bloedvorm als hij dit soort dingetjes eh, blijft maken. Ehm, het nummer is het titelnummer van het laatste album De Wereld op zijn kop. En daar trekken dan de heren dus ook gewoon half Nederland weer mee door. door elke theaterzaal om het een en ander wel weer te laten horen wat dat er gaat. ik zit te zoeken. Van, ik heb toch een Nederlandstalig materiaal heb ik toch aangekondigd dat ik dat zou draaien. En op een, of andere manier, bizarre wijze, kom ik dat dan dus weer op een, een of andere manier weer niet tegen. Dus dat eh, is wel... Oh ja, kijk, het staat hier. Raar, raar. Ik had het toch, eh, de namen had ik eh, min of meer eigenlijk getagd. Maar goed, ehm, daarvoor horen we Sofia Dracht. En dat is de bijdrage voor Art Rocks. Daar, dat schijnt ze dus met vlag en wimpel te hebben doorstaan. Want dat nummer wat ik net gedraaid heb. Blameless, dat is eigenlijk een beetje uitgeroepen tot de song van eh, dat eh, moment. Maar goed, daar ga ik, het, eh, daar ga ik heel niet te, te, diep op in. Ehm, Pact of Steel is de volgende. En dat is van Summerhoes uit Rotterdam. Blanco met het eh, nummer Read Me Stories van Exilio. Wat ook nog eh, helemaal gaat eh, verschijnen, dat album. En dan kunnen we dus alles gaan draaien. Pact of Steel hoorde je daarvoor van Hoes. Deze dame, die komt als het goed is ijs en wederdienende. En dat zeg ik dan ook maar heel erg plechtstatig. Want de winter is, ziet vol met verrassingen. En als er ook maar een beetje sneeuw of ijzer ligt... ja, dan gaat het hele feest volgende week niet door. Maar zij gaat komen. Joël Goersian zoals ik het uh, onbeholpen uitspreek. Maar ik hoop dat ik het <laughs> volgende week goed ga uitspreken. Het nummer dat heet Stijn Glas. In the winter, nobody's out. In the winter, the world seems yours. So let's go out, even though it's snowing. Let's take the world upon a dare. Let's see what it has in store that will carry us away. Don't you worry about me, little boy. Let me worry about you. And it's summer, and everyone's out. Oh, it's summer, and you cannot seem to breathe. So let's stay in. Just only you and I could make to get away. Let's sit down on the green, green grass of home. Let's tell each other different stories about nights up in towers and princesses. Little boy, don't you worry about me. Little boy, let me worry about to worry leuke dingen eerlijk gezegd. Hè? Dan, eh, dan ben je 10 seconden voordat je iets moet doen... en dan flikkert er van <laughs> alles en nog wat om, eh, omver. Maar goed, ehm, dit is eh, heel erg natuurlijk gloedvol nummer gebracht door Marvin Day en zijn band Little Boy. heeft het ook nog min of meer hier uitgevoerd. hier bij ons in de studio. Dat was vlak voor kerst, als ik het wel heb. Ergens geloof ik zelfs nog een beetje begin december... dat hij dat gedaan heeft met de complete band. Waar ook ene Cas Dronkers eh, deel van uitmaakt. Maar eh, Cas eh, loopt daar niet zoveel mee te koop. Hij maakt <laughs> gewoon onderdeel uit van Marvin Day. Dus, maar goed, Little Boy is vooruitlopend op het album wat moet gaan komen. En dit was het laatste werkje. En ik schijn, wij schijnen dus nog een, een, leuke en een hele mooie akoestische versie van dit nummer nog te hebben staan. Dat heeft hij ja, speciaal ook voor ons gedaan. Een beetje vooruitlopend heeft hij die nieuwe single toen gespeeld. Stijn Glaas van Joël met die onuitsprekelijke achternaam. Volgende week ga ik eens even vragen, als alles goed gaat met het weer... hoe ik dat uit moet gaan spreken. Want ik uh, breek er nog behoorlijk <laughs> veel mijn, eh, mijn mond erover. En dat is uiteindelijk niet de bedoeling. Dit is muziek hier uit de buurt. Oftewel... Uh, Jora, zij komt uit, ja, uit Haarlem eigenlijk. Ik kan het niet anders van maken. En het nummer dat heet Ready to Dive. like it was nothing to you. Feel the scent of my body that's sky and cloudy. Couldn't take me away from you. Oh, I've been waiting, waiting for this night, waiting for this love to come into my life. Yeah, I've been so. Stars light up so perfectly in that blue November sky. Well, I've been here before. I feel like there's a story to be told. Keep coming back for more. I love those secrets night can hold. I get up and lock the door. Cause you can't argue with a heavy heart. Get down to the core. Until I'm right back at the start. never know what's right. When I don't have you by my side. sky. I cease to wonder why I just can't find the time to say what's in my heart and soul try to make it right. I never cease to wonder why I just can't find a way to say what's on my mind before the turns into nummers even achter elkaar. Peace of Mind was de laatste van Nicky Monroe. Wie zat daarachter? Dat is uh, Monique Demarteau. Die zit daarachter. En eh, die kennen wij nog van een heel eh, ver verleden. Dan praat ik over een beetje van 6, 7 jaar terug toen met uh, Bastardi die Blues. Een band uit Limburg. En eigenlijk ook wel een band die een beetje op leeftijd eh, was. Tenminste, zeker twee leden van die band. Eh, geldt niet voor deze dame, want die, dat, dat is natuurlijk nog een, even een stukje... ja, meer eh, de leeftijd eh, van, eh, laten we zeggen, <laughs> een beetje biedig, rond de 30 denk ik. ze heeft zelf ook een verleden. Ruby Explosion heeft zij ook nog gedaan. En nu met Nicky Monroe doet ze nu ja, min of meer ander werk. En dit is daar een uitvloeisel van. Peace of Mind. Tibi Florissen, die hebben we vorige week eh, weten te draaien. En eh, dat was ook wel heel erg eh, fijn dat we Thomas weten te strikken voor een primeur. Blue November Sky. En daarvoor hoorden we Jura met Ready to Dive. Het is vijf minuten voor negen. En dat betekent dat ik er nog eentje kan draaien tot aan het nieuws van, van negen uur. En dat is ook van een band die regelmatig terugkeert in Alternative FM. Het is de andere Alaska, om het dan maar zo te zeggen. En dan heb ik het over Alaska Pollock. En het nummer dat heet Enough of Us.